Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een poging om de spanningen tussen de VS en Turkije te verminderen... rond de Koerdische IPG in het noorden van Syrië lijkt niet erg geslaagd. Op basis van een gezamenlijk plan voerden Turkse en Amerikaanse militairen vanochtend voor het eerst een patrouillemissie uit in het noorden van Syrië. Maar de Turkse president Erdogan beschuldigt de Amerikanen ervan dat ze de bufferzone daar gebruiken als veilige plek voor terroristen. Erdogan ziet de Koerdische IPG e in het gebied als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK. Voor de Verenigde Staten zijn de Koerden juist bondgenoten in de strijd tegen IS. De overheid op de Bahama's vraagt toeristen om niet weg te blijven van de eilandengroep. In het zuiden van het land zijn de hoofdstad en bekende resorts vrijwel ongeschonden uit, eh, door orkaan Dorian. Dorian heeft vooral verwoestingen aangericht op de noordelijke eilanden en daar zijn zo'n 70.000 mensen dakloos geraakt. Een groot deel van hen is vertrokken of probeert de eilanden te verlaten. In Tilburg heeft een agent gisteravond geschoten op een auto om de bestuurder tot stoppen te dwingen. Toen de agenten de auto met twee inzittenden wilden controleren, rende een van hen weg. De ander probeerde op de agent in te rijden. Hij is ontkomen. Beide mannen zijn spoorloos. De auto is teruggevonden. En de eerste Pride in Bosnië, in de hoofdstad Sarajevo, is rustig verlopen, ondanks spanningen vooraf. Gisteren waren er demonstraties tegen de optocht voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap, van mensen die de Pride in strijd vinden met traditionele familiewaarden. Er waren vanmiddag 2 à 3000 deelnemers in Sarajevo. En Grand Prix van Italië is gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc... voor de Mercedes'en van Bottas en Hamilton. Max Verstappen eindigde als achtste. In het algemeen klassement staat hij nog op de derde plaats... maar Leclerc staat nu vlak achter hem. Het weer, wolkenvelden en zon. Vanavond en vannacht minder buien, tussen de 6 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog een bui en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Tot slot van dit blokje Can Take Back Goodbye. je weer ontzettend veel luisterplezier. I hear the doorbell ring, late one Tuesday evening. You're standing in the rain with flowers wrapped in cellophane. Think you can reappear, unannounced, show up here. Telling me you miss me, can't forget me, and you want me back. Three, two, one, the clock's been a ticking for about six months. That's way too long, baby. You can please. just start walking. We had a good thing going, but you rolled it up and smoked it.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 Island Jewel is geen vreemde in de muziekindustrie. Ze wordt vrijwel altijd geroemd om haar broeierig Americana sound. En ook dit nieuwe album Gypsy vormt hier geen uitzondering op. Met These Blues neemt ons mee naar het gevoel dat Hank Williams ons ook kon geven. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Thank you. Dwight Jokum, Chris Isaac of Merle Haggard houdt... zal zich ook vermaken bij de songs van Johnny Velstaff. Deze Texaan heeft inmiddels acht albums op zijn naam... en is regelmatig in Europa op tournee. Hij bundelt honky-tonk en rockabilly tot een hechte country sound. Move a Mountain is zijn nieuwe single. It's like trying just take my heart and go home. It takes up all my strength to keep her. Turn that old suitcase off of that downtown train. This uphill climb is getting steeper. de original van deze week. Tulsa Time is geschreven door Danny Flowers. Het gaat over de tijdsbeleving in Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. De bekendste uitvoering is van Don Williams. Zijn versie van Tulsa Time werd door de Country Music Association bekroond als beste country song van 1978. En Williams werd door die organisatie uitgeroepen tot de beste countryzanger van datzelfde jaar. Don Williams behaalde er een nummer 1 notering mee in de countrylijsten van de Verenigde Staten en Canada. Crossroads, nummer 1 country hit. I left Oklahoma, driving in a Pontiac, just about to lose my mind. where the people all live so fine. My baby said I was crazy. My mama called me lazy. I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fooling. I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. Living on Tulsa time. my watch back to it, living on close to time. Laura May Socks heeft de afgelopen vijf jaar met haar band The Baked Goods gereisd. Overal oude country songs gespeeld. En ergens onderweg is ze iets gaan doen dat haar eerst ongrijpbaar leek. Mijn pen en gitaar oppakken en mijn verhaal opschrijven. Haar album met originele songs verhaalt over haar recente levenservaringen. Haar vrienden en haar geschiedenis. All Through the Night is zo'n levenservaring. Black tekende bij RCA e Records in 1989. Black's debuutalbum Kill Time leverde vier nummer 1 hits op. Walking Away was de vierde en de laatste. Crossroads, nummer 1 country hit. saw a side of you that I knew was there all along, and that someday I'd say goodbye to you. Cause one right can still make two wrong, not for each other, not from the start. The difference was day and night, my finest hour sat here with you in the dark it was just before I saw the light. It's the people who want love, the people who need love, who find love on the way. I'll be looking for someone I find the right one, and I won't be walking someplace it could be. So I'm looking ahead, I've stopped looking behind for someone who's looking for me. band viert het 40-jarig jubileum met de release van hun 11e album. Ze zijn een speciale bluegrass band die vaak plezier beleeft aan het uitvoeren van songs die meestal niet als onderdeel van het genre worden beschouwd. Het is gewoon geweldige akoestische muziek. En dat blijkt ook weer als ze Songs About Texas vertolken. Hickory Hill. heard the songs about Texas Soft and sweet country melodies Songs of love and grace about Texas What a fine place for one to be But tears flow free on a Texas morning Dat de Volendamse sound vaak heel dicht tegen de country aan zit is algemeen bekend. Hoewel niet alles, maar met BZN en de Cats hebben we daar de nodige voorbeelden van. In dit blokje brengen we een bezoek aan Volendam en de opening is voor Piet Veerman en zijn kleindochter Mel met Love in Arms. met zijn single When That Old Moon, die voor het grote publiek helaas onopgemerkt is gebleven. Tot slot Simon Stein en Jan de Witte met hun bewerking van de Beach Boys hit Sloop John B. Die song hebben ze een Iers tintje meegegeven.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 Ze was niet zo lang geleden te gast in Vrije Geluiden van de VPRO. En zong het bloedmooie Say Grace. but her eyes are shining bright. And our Father, who art slightly drunk, is warding off the shakes, and he staggers underneath the weight of the promises he makes. set yourself Scared Have to Lie is een cover van legende Pinto Bennett. Island Jewel zegt over dit nummer dat zij het graag zelf had geschreven. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Tangle is het achtste studioalbum van de Australische zangeres Gina Jeffries. Het album is het eerste product van Jeffries met nieuwe muziek in 12 jaar, nadat ze een pauze nam om haar kinderen op te voeden. Voorafgaand aan de release zei Jeffries, ik heb elk nummer geschreven met een aantal geweldige schrijvers. En elk nummer is een pagina uit mijn leven. Chase the Girls Away. melting hearts like butter. You got them all aflutter. I see them turn their heads. I know how this can end. How you gonna wanna change? your heart broken. You're young and so outspoken. one come. Waiting for You. Ja, ja, ja, ik weet het. Dank aan Jeff Brown dat hij me daarop wijst. Toch ga ik dadelijk nog heerlijk een uurtje door. Zometeen nog een uur country. I meet strangers who ask about my home and how long I've been on the road. And they say home is where you hang your hat. But home's where your heart is, I know that. As the years swiftly roll far beyond, a memory grows ever fond. And no matter It's always the place you've left behind. Home, home, sweet home. Over land or far across a foam. Where a friend stays a friend ever true. It's your home and it's waiting for you. keeps calling you back. Even though it's a tumble down shack and the long road that lies in between is the road often wandered in dreams. Yes, and when Christmas time comes around, there are thousands I know will be bound for that one place where time stood the test. It's the place in their hearts they love best. Home, home, sweet home. There's a mother who waits all alone.